12 uur. Wouter met het NWS Journaal. Een agent van de Maleisische politie dacht meteen na de dodelijke val... van het Nederlandse model Ivana Smit al aan doodslag. Dat heeft hij toegegeven in de rechtszaak. Volgens de agent moest hij dat idee loslaten van zijn meerdere. De 19-jarige Smit viel in december van een flat in de hoofdstad Kuala Lumpur. Het Amerikaanse echtpaar waar ze op bezoek was... zei dat er een ongeluk was gebeurd. De Maleisische politie wilde in eerste instantie geen verder onderzoek doen... totdat de familie Smit met eigen deskundigen kwam... waardoor het alsnog een zaak werd. De Russische oppositieleider Navalny is opnieuw gearresteerd. Hij zou weer demonstratiewetten hebben overtreden. De arrestatie gebeurde vanochtend toen hij de gevangenis verliet voor een eerdere straf. Agenten stonden hem buiten op te wachten. Navalny zat al een celstraf van 30 dagen uit voor het overtreden van demonstratiewetten. Mogelijk staat hem opnieuw 20 dagen cel te wachten. Navalny is een fel criticus van president Poetin. In Iran zijn verdachten opgepakt van de aanslag op de militaire parade zaterdag in de stad Avaz. Volgens Iran gaat het om een groot netwerk, maar het is onduidelijk op wat voor netwerk de regering doelt en hoeveel mensen er zijn gearresteerd. Bij de aanslag kwamen 25 mensen om het leven. Iran heeft de Golfstaten, de Verenigde Staten en Israël beschuldigd van betrokkenheid. Verder is onder andere de ambassadeur van Nederland op het matje geroepen. Nederland zou onderdak bieden aan een Iraanse oppositiegroep... die door Iran wordt beschouwd als een terreurorganisatie. De eerste en enige vrouw die aan de opleiding voor het Korps Mariniers was begonnen... is ermee gestopt. Een woordvoerder van de marine zegt tegen de Telegraaf... dat ze stopt vanwege een hardnekkige scheenbeenblessure... en een verandering in haar thuissituatie. De training voor de elite-eenheid is sinds vorig jaar opengesteld voor vrouwen. Het weer vanuit het noordwesten buien, soms met hagel en onweer.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 Who, who, who, who, who? I'll be gone. you can have, but you won't be who you are. Sky is the limit, and you know that you keep on, just keep on pressing on. Sky is the limit, and you know that you can have, but you won't be who you are. Sky is the limit, and you know that you keep on, just keep on pressing on. Sky is the limit, and you know that you can have, but you won't be who you are. Sky is the limit, and you know that you keep on, just keep on pressing on.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 to begin. Again. You work all week long. You work your fingers to the bone. Friday's I can't wait for Saturday to begin. gonna have myself some fun, fun, fun. yourself some fun, fun, fun, fun. Make love. Every say ritme van Zandvoort. <laughs> Joey cracked the dawn, Thalia. Uh, TM. You're just another winner. <laughs> yeah. age. Only got eyes for her, believe me. Ain't no girl dividing us. We could maybe a low papa, baby, and all, cause I don't wanna be a player no more. feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Tell me what you feel, cause I'm feeling something real. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Tell me what you feel, cause I'm feeling something real. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, já lavei o meu carro, regulei o som.